7 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Meer dan de helft van de asielzoekerscentra die de komende maanden zouden worden geopend... komen er mogelijk niet. Van de 40 geplande AZC's gaan er zeker 4 niet door... en 24 andere waarschijnlijk ook niet. Door de lage instroom van asielzoekers staat 40% van de bedden in de huidige opvang leeg. Gemeenten, provincies, het COA en het kabinet overleggen vandaag of het extra bouwen van opvangcentra nog wel nodig is. De afgelopen weken zijn bijna 600 leerlingen uitgeschreven bij negen scholen die bekend staan als Gulen-scholen. Dat heeft Dagblad Trouw uitgezocht. Het gaat om ongeveer een vijfde van alle leerlingen die zijn vertrokken. De onderwijsorganisatie PO-raad maakt zich zorgen of al die leerlingen nu wel onderwijs krijgen. Een aantal particulieren en instanties moeten subsidie terugbetalen... die ze hadden gekregen om campagne te voeren rond het Oekraïne-referendum. Hun kosten waren veel lager dan begroot... of ze kunnen hun uitgaven niet verantwoorden. 10 van de 98 particulieren moeten een deel of de hele subsidie teruggeven... en 19 van de 42 organisaties. Minister Dijsselbloem vindt dat het bedrijfsleven de topinkomens moet matigen... In een opiniestuk in de Volkskrant schrijft hij dat er verhoudingen zoek zijn. De topmannen van Ahold, Heineken en Unilever verdienen meer dan 100 keer zoveel als hun gemiddelde werknemer. De minister vindt dat niet te verantwoorden. En in Rio de Janeiro zijn de Paralympische Spelen geopend. Vannacht was de openingsceremonie met vuurwerk, zang en dans. En de gehandicapte sporters die het Maracana-stadion per land binnenkwamen lopen, net als bij de Olympische Spelen. Nederland kwam binnen onder aanvoering van atlete Marlou van Rijn met de Nederlandse vlag. Er doen 126 Nederlanders mee aan de Paralympische Spelen in Rio. Het weer, vandaag zonnig en warm, 25 tot 29 graden. Ook morgen zonnig, maar wel iets frisser. Dit was het NOS. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam bij Hoevelaken 3 kilometer. Vertraging 10 minuten. En verderop richting Amsterdam bij en Diemen 5 kilometer door een kapotte vrachtwagen. Ook daar is de vertraging 10 minuten. Er zijn drie rijstroken dicht. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam bij Zoeterwoude. 3 kilometer na een ongeluk. De vertraging is nog een kwartier, maar alle rijstroken zijn wel weer vrij. De A12 Den Haag richting Utrecht bij Zoetermeer. Vijf kilometer door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Er zijn nog twee rijstroken afgesloten, vertraging bijna een half uur.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 Se burlara de mí que la sepa mí sufrir. Amor de mis amores, reina mía. Que me hiciste que no puedo conformarme sin poderme contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero. Lo que conseguirás. te nombre nunca más.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 Mariette Krol met het NOS Journaal. Meer dan de helft van de asielzoekerscentra die de komende maanden zouden worden geopend... komen er mogelijk niet... Van de 40 geplande AZC's gaan er zeker vier niet door en 24 andere waarschijnlijk ook niet. Door de lage instroom van asielzoekers staat 40% van de bedden in de huidige opvang leeg. Gemeenten, provincies, het COA en het kabinet overleggen vandaag of het extra bouwen van opvangcentra nog wel nodig is. De afgelopen weken zijn bijna 600 leerlingen uitgeschreven bij negen scholen die bekend staan als Gulen-scholen. Dat heeft Dagblad Trouw uitgezocht. Het gaat om ongeveer een vijfde van alle leerlingen die zijn vertrokken. De onderwijsorganisatie PO-raad maakt zich zorgen of al die leerlingen nu wel onderwijs krijgen. Een aantal particulieren en instanties moeten subsidie terugbetalen... die ze hadden gekregen om campagne te voeren rond het Oekraïne-referendum. Hun kosten waren veel lager dan begroot... of ze kunnen hun uitgaven niet verantwoorden. Tien van de 98 particulieren moeten een deel of de hele subsidie teruggeven en 19 van de 42 organisaties. Minister Dijsselbloem vindt dat het bedrijfsleven de topinkomens moet matigen. In een opiniestuk in de Volkskrant schrijft hij dat er verhoudingen zoek zijn. De topmannen van Ahold, Heineken en Unilever verdienen meer dan 100 keer zoveel als hun gemiddelde werknemer. De minister vindt dat niet te verantwoorden. En in Rio de Janeiro zijn de Paralympische Spelen geopend. Vannacht was de openingsceremonie met vuurwerk, zang en dans. En de gehandicapte sporters die het Maracana-stadion per land binnenkwamen lopen, net als bij de Olympische Spelen. Nederland kwam binnen onder aanvoering van atleten Marlou van Rijn met de Nederlandse vlag. Er doen 126 Nederlanders mee aan de Paralympische Spelen in Rio. Het weer, vandaag zonnig en warm, 25 tot 29 graden. Ook morgen zonnig, maar wel iets frisser. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit Bakker van de ANWB. Files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam bij Hoevelaken 3 kilometer. Vertraging 10 minuten. En verderop richting Amsterdam bij en Diemen 5 kilometer door een kapotte vrachtwagen. Ook daar is de vertraging 10 minuten. Er zijn drie rijstroken dicht. Op de A4 Rotterdam.